Fräulein Schneider, u kunt niet zomaar opgeven. Oh jawel. U heeft makkelijk praten. Voor u is alles makkelijk. Vecht. En ach, als het misgaat, wat maakt het uit? U pakt gewoon uw koffers, u gaat naar Parijs. En als Parijs niet bevalt, ergens anders. Voor u is het makkelijk. Maar voor mij... Met storm in de lucht. Wat zou u doen? in de tang van de tijd. Wat zou u doen? U weet blijkbaar hoe het moet. Wat is fout, wat is goed? Precies. U bent dapper, geef mij advies. Een huis als dit, de som van een leven lang alleen. De jeugd is zo wijs, wat zou u doen? Betaalt u de prijs, wat zou u doen? Ik denk dat ik zwijgen moet in een tijd waarin goed zou u doen, mijn jonge held? Zo oud als ik, dan maken je daden geen verschil. Zo moe als ik, je kruipt in je bed en houdt je stil. Zo wees als ik. als de wind buiten raast. Wat zou u doen? Je stem stokt je in je keel, in een koor van zoveel miljoen. Daarom vraag ik, wees eens eerlijk. Als u mij was, wat zou